Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De schade door de verwoeste dam in Oekraïne is enorm. Een kilometers brede strook bewoond gebied en landbouwgrond staat onder water. Het stuwmeer bevatte gisteren voor de aanval net zoveel water... als vijf keer de hoeveelheid in het IJsselmeer. Stroomafwaarts verdrinken duizenden wilde dieren, huisdieren en vee. Veel mensen waren al weggevlucht uit het gebied... omdat er de afgelopen tijd flink werd gevochten. Gisteravond kwam de VN-veiligheidsraad in New York bijeen om te praten over de aanval. Rusland zei daar dat Oekraïne erachter zit... terwijl dat land juist zegt dat de Russen achter het opblazen van de dam zitten. Joran van der Sloot, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Amerikaanse tiener Natalie Holloway in 2005, wordt toch uitgeleverd aan de VS. Hij had begin deze week beroep aangetekend, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Van der Sloot is in de VS aangeklaagd door de moeder van Holloway voor afpersing. Daar kan hij 25 jaar voor krijgen. Van der Sloot zit momenteel in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit... voor moord op een jonge vrouw. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel wil voor het eind van de zomer nog drie locaties openen naast Assen... waar asielzoekers kunnen wachten voordat ze naar Ter Apel kunnen. Op deze manier moet het aanmeldcentrum worden ontlast. Van den Burg besprak deze plannen gisteravond bij het Veiligheidsberaad met 25 burgemeesters. Waar die drie locaties moeten komen, dat weet Van de Burg nog niet. Het mooiste is als het gespreid is over Nederland. Tegelijkertijd als Noord-Holland en Zuid-Holland zeggen... we hebben wat achterstand op een aantal andere punten. Wij pakken deze. Ga ik niet roepen, nee dankje. Ik ben blij met alles wat ik krijg. Iedere locatie moet zo'n 500 asielzoekers opvangen. En dit soort uitspraken zal je in Amsterdam niet snel horen. Wanneer heb je voor het laatst gedoucht? <laughs> Ik denk van de zaterdag. Dus, maar ja, goed. kan ik uitruiken? <laughs> Amsterdammers houden wel van veel en lang douches. Ze gebruiken namelijk gemiddeld veel meer water dan de rest van Nederland. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Ter vergelijking, een Amsterdammer spoelt 60,1 liter per dag door het doucheputje... terwijl het gemiddelde gebruik in Nederland op 46,2 liter per dag blijft steken. En het weer nog, nu nog wat grijs. Er zijn ook opklaringen. Overdag in het noorden strak blauw en veel zon. In het midden en zuiden zijn er af en toe juist ook wat wolken. Aan de kust is het fris, landinwaarts max 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne hebben in de VN-veiligheidsraad fel naar elkaar uitgehaald... naar aanleiding van de vernietigde Kachovka-dam. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Bij een actie van de Zeeuwse politie en de douane is bij een bedrijf in Middelburg 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen werd nog eens 500 kilo gevonden. Er is niemand aangehouden. In de Verenigde Staten heeft republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey en hij deed in 2016 ook al eens een gooi naar het presidentschap. Het weer, zon afgewisseld door wat bewolking. Het wordt 20 tot 24 graden. Aan zee blijft het wat koeler.